7 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De regeringspartijen hebben in het RTL-verkiezingsdebat de oppositie uitgenodigd... om samen te werken na de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart. Die kunnen ertoe leiden dat het kabinet zijn meerderheid in de Eerste Kamer verliest. VVD-fractieleider Dijkhoff zei dat partijen elkaar wat moeten gunnen. En D66-leider Jetten riep de oppositie op om niet aan de zijlijn te blijven staan. Paul Manafort, de oud-campagneleider van president Trump... moet bijna vier jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden aan bank- en belastingfraude. Ook moet hij 24 miljoen dollar terugbetalen. Manafort sluiste geld dat hij had verdiend in Oekraïne... door naar buitenlandse bankrekeningen om belastingen te ontduiken. De zaak heeft niet direct te maken met het werk dat hij heeft gedaan voor Trump. Volgende week volgt er in Washington nog een uitspraak in een andere zaak... waarin Manafort terecht staat... wegens corruptie en beïnvloeding van getuigen. Ondanks urenlang crisisoverleg is de ruzie binnen de Italiaanse regering over een nieuwe hogesnelheidslijn nog niet opgelost. Regeringspartij Legano vindt dat de lijn van Turijn naar de Franse stad Lyon er per se moet komen, inclusief de 60 kilometer lange tunnel door de Alpen. Coalitiepartner de Vijfsterrenbeweging wil de miljarden anders besteden. Er komt voorlopig geen strafzaak over de dood van Ivana Smit. Een rechter in Maleisië oordeelt dat haar dood een ongeval was... zegt de advocaat van haar nabestaanden tegen het ANP. De 18-jarige Nederlandse viel in 2017 van de 20e verdieping van een woontoren in Kuala Lumpur. Haar nabestaanden geloven niet dat het een ongeluk was en gaan tegen het oordeel van de rechter in beroep. Topman Chris Omen van zorgverzekeraar DSW vertrekt naar eigen zeggen onder druk. Hij zegt in het FD dat toezichthouder de Nederlandse bank hem weg wilde hebben... omdat hij er al 32 jaar zit. Het weer wisselen bewolkt met eerst nog kans op een bui, later meer zon.